Jobboot met het NOS-journaal. De juwelier uit vervallen is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor verboden wapenbezit. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Met het illegale wapen schoot de echtgenote van de juwelier de twee overvallers dood. Zij werd niet vervolgd omdat het volgens het Openbaar Ministerie ging om zelfverdediging. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel en jeugd-TBS tegen de 16-jarige scholier Anthony. De jongen stak vorig jaar op een school in Voorburg een klasgenoot dood tijdens een ruzie. Volgens het OM heeft de jongen niet in een opwelling gehandeld en is er daarom sprake van moord. Op de dag van de steekpartij kreeg Anthony ruzie met de jongen uit zijn klas. Na de les haalde hij het mes uit zijn kluisje. Bij de vechtpartij die volgde raakte hij het slachtoffer in zijn nek. De advocaat van de 16-jarige Anthony zei dat de jongen stelselmatig gepest werd. In Jemen is voor het eerst sinds de luchtaanvallen van Saoedi-Arabië een vliegtuig van het Rode Kruis geland. Het toestel, met 16 ton medische hulpgoederen aan boord, landde in de hoofdstad Sanaa. Daar gingen ook vanochtend de Saoedische bombardementen door. Volgens de Saoedi's werden militaire doelen getroffen. De strijd in Jemen heeft al aan zeker 600 mensen het leven gekost. 100.000 mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Bij een busongeluk in het zuiden van Marokko zijn zeker 31 doden gevallen. De bus was van Rabat op weg naar de westelijke Sahara en botste frontaal op een vrachtwagen waarna brand uitbrak. In de bus zaten ook 14 kinderen die hadden meegedaan aan een sportwedstrijd. Het weer op veel plaatsen zonnig, met ook hoge sluierwolken. Temperatuur vanmiddag 11 tot 15 graden in de kustgebieden. In het binnenland wordt het wat warmer. Daar loopt de temperatuur uiteen van 18 tot 21 graden.